Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt je mondkapje nu echt in de prullenbak gooien. Tot nu toe moest je er nog eentje op in de trein, bus, tram of metro... maar dat is sinds vandaag ook voorbij. Hartstikke fijn vinden deze jongens. Ja, vind ik een goede zaak. Ik bedoel, eh, het gaat steeds beter de laatste tijd en zo met de cijfers. Dus eh, op mijn pad kon die eh, vorige maand er al af, maar goed, het zij zo. En als je op het festival niet één op hoeft, dan hoeft het ook niet in de, in de trein of zo, toch? En nou, over feestjes gesproken, voor een avondje dansen in een grote club... hoef je niet meer te testen voor toegang. Het is nog wel slim om de corona-check-app nog even op je telefoon te laten staan. Die QR-code kun je nog nodig hebben voor een tripje naar het buitenland. Het gaat echt heel slecht in de Oekraïnse stad Mariupol. Daar wordt al weken keihard gevochten. Veel gebouwen zijn kapotgeschoten. Volgens de Oekraïnse regering zitten nog 100.000 mensen vast. Ze kunnen niet weg omdat er te weinig veilige vluchtroutes zijn. De mensen die er nog zitten hebben bijna geen eten en drinken meer. Er is ook geen verwarming, terwijl het er behoorlijk koud is. En over Oekraïne gesproken, oud-staatssecretaris Fred Teven komt in actie. Hij stopte vijf jaar geleden in de Tweede Kamer en werd buschauffeur. En die reiskills komen nu goed van pas. Hij gaat vluchtelingen ophalen bij de grens, vertelde hij gisteren in de talkshow van Johnny de Mol. Ik, ik heb die beelden gezien van hele kleine kinderen. Dat, eh, twee kinderen van twee jaar die met een eh, pop in hun hand staan en, en, en vreselijk huilen. Ja, je hebt echt het gevoel dat je ook echt wel wat wil doen. Fred is helemaal klaar voor de rit. Nou ja, in ieder geval zorgen dat je, dat je goed uitgerust bent. Dat je die mensen ook weer eh, veilig van, eh, van de Pools-Oekraïnse grens naar Nederland brengt. En voor alle mensen die hij ophaalt bij de grens is ook al een opvanggezin gevonden. Het weer, straks wordt het weer behoorlijk zonnig en loopt de temperatuur weer op. Het wordt 15 graden in het noorden en ruim 19 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files, maar er is één uitschieter...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 naar bijna het laagste niveau ooit, meldt het CBS. Huishoudens zijn somberder over de economie in hun eigen financiën. Vanaf vandaag vervallen ook de laatste verplichte coronamaatregelen. In het openbaar vervoer hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen. En bij grote evenementen hoeft niemand meer te testen. En de Russische president Poetin is van plan eind dit jaar de G20-top bij te wonen... die door Indonesië wordt georganiseerd. Dat heeft de Russische ambassadeur in Jakarta gezegd. Enkele G20-landen, waaronder de VS, willen niet dat Rusland komt. En het weer, veel zon met 15 graden in het noorden tot ruim 19 in het zuiden en zuidoosten.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 never change. And though my love is great. me to tears, uh, even after all these. just as fast as you can. Taxi, before my lady put me down. Please, won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of. All I'm thinking of. Taxi. I've got some patching up to do. Yes, I have now.